Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Als er een deal met Oekraïne komt om een einde te maken aan de oorlog... dan wil Rusland dat er keiharde afspraken komen... dat Oekraïne nooit lid mag worden van de NAVO. Die voorwaarden stelt de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken Grushko... in een Russische krant. Hij wil dat Oekraïne een neutrale status krijgt. Rusland heeft eerder gezegd dat Oekraïne nooit lid mag worden van de NAVO... wat een grote wens is van de Oekraïense president Zelensky. Maar nu heeft een Russische bewindspersoon dat ook hardop als voorwaarde gesteld voor een bestand. De Duitse politie is nog op zoek naar de man die vanochtend in de stad Gera in een tram een vrouw in brand stak. De verdachte is haar echtgenoot, een man van 46 van Georgische afkomst. Hij wist na zijn daad te ontkomen. De vrouw, ook 46, raakte ernstig gewond. De Duitse politie heeft een foto van de man verspreid. Hij wordt verdacht van poging tot moord. Het dodental van de Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen is opgelopen tot zeker 53, meldt het door de Houthis geleide ministerie van Volksgezondheid. Onder de doden zouden vijf vrouwen en twee kinderen zijn. Ook worden bijna 100 gewonden gemeld. Met de aanvallen willen de, Amerikanen een eind maken aan het bestoken van schepen in de Rode Zee door de Houthis. Uit solidariteit met de Palestijnen nemen de Houthis schepen onder vuur die volgens hen een link met Israël hebben. Het Vaticaan heeft een foto van paus Franciscus gedeeld. Het is de eerste sinds zijn opname in een ziekenhuis in Rome ruim een maand geleden. De foto toont hoe de 88-jarige paus voor het altaar in de kapel van het ziekenhuis zit. In een verklaring zegt de paus dat zijn lichaam zwak is en dat hij dankbaar is voor alle goede zorgen. Het weer. Vannacht is het overwegend droog met minima van min 3 in Groningen tot plus 2 in Zeeland. Morgen in het zuiden eerst nog wat bewolking.